beelden verspreid waartegen kinderen moeten worden beschermd. Gepakt voor het beledigen van deelnemers aan een homo manifestatie. Aan de Gay Pride in Zagreb deden meer dan 2000 mensen mee. Er waren 700 agenten op de been om ongeregeldheden te voorkomen. Vorige week liep een homo-evenement in de Kroatische havenstad Split uit de hand. Deelnemers werden toen bekogeld met stenen en flessen. De Amerikaanse president Obama gaat zelf twitteren. Hij is met bijna 9 miljoen volgers een van de populairste twitteraars, maar liet zijn berichten schrijven door zijn medewerkers. In de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen belooft hij regelmatig te gaan tweeten. Hij gaat over de campagne schrijven en zal ingaan op opmerkingen van andere gebruikers van Twitter. Sociale media als Twitter en YouTube speelden een grote rol in de verkiezingscampagne van Obama in 2008. Het weer, vannacht in het westen nog buien, de minima liggen rond de 12 graden. Ochtends neemt de kans op buien in het hele land weer snel toe en er is ook weer kans op onweer en windstoten. Dit was het.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 Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. Het NAVO-bombardement was in een gebied waar opstandelingen in gevecht waren met militairen van kolonel Gaddafi. De NAVO heeft zijn verontschuldigingen aangeboden voor de beschieting. In Venezuela zijn extra militairen naar een gevangenis gestuurd om een opstand te beëindigen. Gisteren leek het erop dat het leger de controle had over de gevangenis bij de hoofdstad Caracas, maar zo'n 50 gewapende gevangenen weigerden zich over te geven. Een elite-eenheid van het Venezolaanse leger probeert de gevangenen te overmeesteren. Duizenden andere militairen bewaken de rest van het complex. De opstand van de gevangenen begon vorig weekend. Vrijdag werd het leger ingezet. De militairen vonden in de gevangenis tientallen wapens, granaten en 45 kilo.